Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Joran van der Sloot is in hongerstaking uit protest tegen zijn overplaatsing naar een andere gevangenis in Peru. Hij werd afgelopen weekend overgeplaatst nadat er een mobiele telefoon bij hem was gevonden. Van der Sloot zit nu in de Chalapalca-gevangenis, hoog in de Andes en ver weg van de bewoonde wereld. De gevangenis is nauwelijks te bereiken voor bezoek, zoals familieleden, advocaten en artsen. In 2005 werd de gevangenis onder internationale druk gesloten, maar twee jaar later werden er toch weer gevangenen naartoe gebracht. Amnesty International wil dat Peru de gevangenis voorgoed sluit. Van der Sloot zit een gevangenisstraf van 28 jaar uit voor de moord op Stefanie Flores. Daarna wordt hij uitgeleverd aan de Verenigde Staten voor zijn betrokkenheid bij de verdwijning van Natalie Holloway. Hij zou de moeder van Holloway hebben afgeperst. Een Israëlische luchtaanval op een van de hoogste flatgebouwen in Gaza-stad heeft aan zeker twee mensen het leven gekost. Twintig mensen raakten gewond. Het gebouw met daarin appartementen en kantoren werd voor het grootste deel verwoest. Volgens de Palestijnse autoriteiten woonden er 70 families in het gebouw, dat 13 verdiepingen hoog is. De flat dreigt in te storten. Woningen in de directe omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. Het parlement van Oekraïne is ontbonden. En op 26 oktober worden er verkiezingen gehouden, zo heeft president Poroshenko bekendgemaakt. De ontbinding werd al verwacht. Volgens Poroshenko moeten de parlementariërs weg omdat ze mede verantwoordelijk zijn voor de dood van honderden demonstranten tijdens de protesten in Kiev tegen toenmalig president Yanukovych. Bovendien willen volgens Poroshenko vier op de vijf Oekraïners dat er nieuwe verkiezingen komen, omdat de vorige verkiezingen in 2012 niet transparant en democratisch zijn verlopen. Ook is een nieuw parlement volgens hem belangrijk voor de overwinning op de separatisten in het oosten van het land. Het weer in een groot deel van het land regen, alleen in het uiterste noorden valt weinig of niets. De regen trekt overdag langzaam weg naar het zuidoosten. Vanuit het noorden breekt dan de zon door. Het wordt 14 tot 18 graden.